Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De reclassering had een negatief advies uitgebracht over het vrijlaten van de 38-jarige man... die eergisteren in Zelm een jongen van vier doodreed. Ze vonden hem te gevaarlijk, meldt NRC. De man is een psychiatrisch patiënt. Hij zat dan een half jaar in voorarrest en werd acht dagen voor het ongeluk vrijgelaten... in afwachting van zijn proces. De man moet in die zaak terechtstaan voor onder meer mishandeling. Kort na zijn vrijlating botste de man met een gestolen auto frontaal op de wagen van een gezin uit Stolwijk. In Rusland zijn drie mensen opgepakt vanwege het boodrama op een meer. Daar zijn dertien kinderen verdronken. Ze waren rond de tien jaar. Ook kwam een volwassene om het leven. Een groep van 47 scholieren was met vier begeleiders aan het varen. Hun vlot en twee schepen sloegen door noodweer om en zonken. De drie die zijn opgepakt zijn twee begeleiders en de organisator van het vaaruitje. Ze zouden zich niet aan de veiligheidsregels hebben gehouden. Zo besloten ze toch het meer op te gaan, terwijl was gewaarschuwd voor slecht weer. De UEFA is opnieuw een onderzoek begonnen naar wangedrag van supporters op het EK voetbal. Het gaat om de aanhang van Hongarije, die heeft gevochten met stewards, en supporters van België, die vuurwerk op het veld hebben gegooid. Gisteren werd al bekend dat de UEFA het onderzoekt van supporters van Kroatië en Turkije. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het tweede duel om de Champions Trophy gewonnen. Oranje was in Londen met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië. De treffers waren van Liedewij Welte en Maartje Palme. De Nederlandse hockeyvrouwen wonnen gisteren de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met 6-2. Het weer vanavond en vannacht nog droog, maar morgen gaat het langdurig regenen. In het westen is het ochtends vroeg al nat en rond de middag valt ook in het oosten regen. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Maar vanaf dinsdag warmer, de temperatuur kan oplopen tot 25 graden of meer.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 De reclassering had een negatief advies uitgebracht over het vrijlaten van de 38-jarige man... die eergisteren in Zelm een jongen van vier doodreed. Ze vonden hem te gevaarlijk, meldt NRC. De man is een psychiatrisch patiënt. Hij zat al een half jaar in voorarrest en werd acht dagen voor het ongeluk vrijgelaten, in afwachting van zijn proces. De man moet in die zaak terechtstaan voor onder meer mishandeling. Kort na zijn vrijlating botste de man met een gestolen auto frontaal op de wagen van een gezin uit Stolwijk. In Rusland zijn drie mensen opgepakt vanwege het bodrama op een meer. Daar zijn dertien kinderen verdronken. Ze waren rond de tien jaar. Ook kwam een volwassene om het leven. Een groep van 47 scholieren was met vier begeleiders aan het varen. Hun vlot en twee schepen sloegen door noodweer om en zonken. De drie die zijn opgepakt zijn twee begeleiders en de organisator van het vaaruitje. Ze zouden zich niet aan de veiligheidsregels hebben gehouden. Zo besloten ze toch het meer op te gaan, terwijl was gewaarschuwd voor slecht weer. De UEFA is opnieuw een onderzoek begonnen naar wangedrag van supporters op het EK voetbal. Het gaat om de aanhang van Hongarije, die heeft gevochten met stewards, en supporters van België, die vuurwerk op het veld hebben gegooid. Gisteren werd al bekend dat de UEFA het wangedrag onderzoekt van supporters van Kroatië en Turkije. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het tweede duel om de Champions Trophy gewonnen. Oranje was in Londen met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië. De treffers waren van Liedewij Welte en Maartje Palme. De Nederlandse hockeyvrouwen wonnen gisteren de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met 6-2. Het weer vanavond en vannacht nog droog, maar morgen gaat het langdurig regenen. In het westen is het ochtends vroeg al nat en rond de middag valt ook in het oosten regen. Het wordt niet warmer dan 17 graden. En rond de middag valt ook in het oosten regen. Het wordt niet warmer dan 17 graden.